uur. Morat Rouakili met het NOS-journaal. De sms'jes die premier Rutte jarenlang van zijn telefoon heeft gewist... zijn voor goed weg. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de telefonieprovider... de berichten niet meer kan achterhalen. Vanuit de Kamer is verontwaardigd gereageerd op het nieuws... dat Rutte zelf sms'jes wisten die hij niet belangrijk genoeg vond. Op initiatief van GroenLinks-leider Klaver is er vanochtend een debat over de kwestie. De Amerikaanse president Biden wil het tekort aan babyvoeding in zijn land aanpakken met een oorlogswet uit 1950. Daardoor krijgen producenten van babyvoeding voorrang bij leveringen van ingrediënten. In de VS is een groot tekort aan babymelkpoeder... nadat in februari twee baby's waren overleden door een bacteriële infectie. Meerdere baby's werden ziek na het drinken van oplosmelk. De overheid heeft bij de aanleg van de grote zeesluizen bij IJmuiden en Terneuzen... geen rekening gehouden met de klimaatdoelen van Parijs. Uit een onderzoek in opdracht van Trouw en de Groene Amsterdammer... blijkt dat het Rijk nog steeds rekent op de doorvoer van grote hoeveelheden steenkolen en olie... terwijl dat nu al afneemt. Die doorvoer van fossiele brandstoffen is wel nodig om de zeesluizen rendabel te houden. De zeesluis IJmuiden is de grootste ter wereld en kostte 800 miljoen euro. Eintracht Frankfurt heeft gisteravond de Europa League gewonnen. Frankfurt versloeg het Schotse Rangers FC na een strafschoppenserie. Na reguliere speeltijd was het 1-1 en in de verlenging werd niet meer gescoord. Bij Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Rangers FC, is de teleurstelling groot. Een Europese finale verliezen doet pijn, zei hij. En dan het weer. Er trekken wat buien over het land, met kans op onweer en veel regen. Daarna wordt het even wat droger, maar vanmiddag opnieuw felle buien. Het wordt 23 graden aan zee tot 30 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een korte file op de A2 Utrecht richting Amsterdam.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 Checking out this young lady right here. Baby, you hot. I mean, you sexy. Oh my God. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. House down by the water.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 House down by the water. Uh, uh, sells her yacht across sells the bay. Yacht across the bay. oh, was favorite to be surrounded. She's California. Aan zee, aan Bracht de stroming haar mee, haar mee. Ik vond dat ze op maan leek.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 Vanochtend is er een debat over de kwestie. Amnesty International vindt dat de FIFA 440 miljoen dollar compensatie moet betalen... voor de uitbuiting van honderdduizenden arbeidsmigranten in Qatar... in aanloop naar het WK. Amnesty vindt dat de Wereldvoetbalbond wegkijkt van de misstanden. Na Eintracht Frankfurt heeft gisteravond de Europa League gewonnen. Frankfurt versloeg het Schotse Rangers FC na een strafschoppenserie. Na reguliere speeltijd was het 1-1 in Sevilla en in de verlenging werd niet gescoord. Het weer, buien met kans op onweer en veel regen.